Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De politie in Toulouse houdt al uren een huis omsingeld... waar de vermoedelijke dader van de aanslag op een Joodse school zich heeft verschanst. Zijn broer is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag. De politie bestormde het huis vannacht en daarbij kwam het tot een vuurgevecht. Twee agenten raakten lichtgewond. De vermoedelijke dader is een man van 24 met de Franse nationaliteit en woont in Toulouse. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij banden heeft met de terreurorganisatie Al-Qaeda. Hij werd al langer in de gaten gehouden vanwege een verblijf in Afghanistan en Pakistan. Bij de aanslag van maandag kwamen een leraar en drie kinderen om het leven. De man wordt ook verdacht van twee dodelijke aanslagen vorige week in dezelfde Franse regio. Een team van de Nationale Recherche heeft gisteren Emiel Ratelband opgepakt. Dat bevestigt het OM na een bericht in de Telegraaf. De positiviteitsgoeroe zou worden verdacht van een poging tot brandstichting in zijn eigen woning in Husse drie jaar geleden. Ratelband zou daar iemand anders hebben laten wonen om te voorkomen dat de woning zou worden gekraakt. Toen die man niet meer weg wilde, zou Ratelband hem met een brandbom hebben willen verjagen. Twee mannen hebben vannacht ingebroken in Museum Gouda. Met een explosief hebben ze de deur weten te openen. Volgens de politie is de deur door de ontploffing ontwricht. Getuigen hebben gezien dat de twee daarna naar binnen gingen en even later met grote tassen weer naar buiten kwamen. Het is onbekend wat de buit is. Bij de Indonesische ambassade in Parijs is een bom ontploft. Door de explosie sprongen de ramen van het gebouw kapot, maar raakte niemand gewond. Volgens de politie ontdekte een ambassademedewerker vanmorgen vroeg een verdacht pakketje. Hij kon net op tijd wegkomen voordat het pakje explodeerde. De Indonesische regering meldt dat de ambassadeur in het gebouw was, maar dat hij niet in de buurt van de ontploffing was. Het is nog niet bekend wie er achter het bompakketje zit. Het weer droog en zonnig, weinig wind en een temperatuur tussen 13 graden aan zee en 16 in het binnenland. Ook de komende dagen veel zon, maar dan ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Er staan nog 28 files. Ik geef een overzicht van de files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 5 kilometer. De andere kant op is een ongeluk gebeurd bij Amersfoort Noord. Daar staat 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen bij de Benelux-tunnel 5. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Dorp. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt knooppunt Raasdorp 8. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 6. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt plein 5. A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 5. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leiden en Warmond 7 na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar wel weer vrij.